Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Duitse politie is vanaf middernacht begonnen met de aangekondigde grenscontroles. Duitsland hoopt zich zo te beschermen tegen islamitisch terrorisme en illegale migratie. Er wordt in ieder geval gecontroleerd bij de A30 bij Bad Bentheim... en bij de B402 bij Schöningsdorf. Die wegen liggen dicht bij Enschede, Winschoten en Emmen. Volgens RTV Noord zijn er ook controles bij de grensovergang op de A7 bij Bad Nieuweschans... De grenscontroles duren zeker zes maanden. De ANWB verwacht dat het druk kan worden op de wegen richting Duitsland. Donald Trump is mogelijk het doelwit geweest van een aanslag. Een man van 58 werd ontdekt met een geweer bij de golfclub waar Trump op de baan was. De verdachte stond bij het hek met een AK-47, maar werd beschoten door beveiligers. Trump werd snel in veiligheid gebracht. Volgens de Secret Service was de verdachte op een afstand van zo'n 400 meter tot de oud-president... maar heeft hij zelf niet geschoten. Toen de verdachte werd ontdekt vluchtte hij in een SUV... waarna die even verderop kon worden aangehouden. Een man uit Barendrecht is opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf gaat het om een grote en ernstige zedenzaak. De man van 45 zou kinderen van verschillende leeftijden hebben misbruikt. Hij zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen... De man kwam bij het Openbaar Ministerie in beeld nadat hij zichzelf had gemeld op een politiebureau. Dinsdag is hij aangehouden. De man zit voorlopig in voorarrest. Actrice Maria Kraakman heeft de belangrijkste Nederlandse toneelprijs gewonnen. Ze krijgt de Theodor voor haar rol als strafrechtadvocaat... in het, in het stuk Prima Facie van Internationaal Theater Amsterdam. Het is de prijs voor de meest indrukwekkende acteerprestatie van het jaar. Het weer, vannacht steeds meer bewolking met in het noorden en westen een bui. De temperatuur ligt rond de 11 graden.